9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De gemeente Loppersum roept inwoners op om eventuele schade te melden van de aardbeving van vanmiddag. Die had een kracht van 2,7 en is daarmee de zwaarste beving van dit jaar in het Groningse gaswinningsgebied. De trillingen werden ook in de stad Groningen gevoeld. De vorige zware beving was op 2 mei bij Zeildijk. Die leidde toen tot honderden schademeldingen. Charlotte Bouwman, de vrouw die begin dit jaar een dagenlange protestactie hield... in de hal van het ministerie van Volksgezondheid... kan binnenkort starten met een behandeling voor haar psychische stoornis. Ze heeft dan 1047 dagen op de wachtlijst gestaan. De 27-jarige Bouwman is sinds acht jaar suicidaal. Met haar actie wilde ze aandacht vragen voor de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Een petitie daarover werd 70.000 keer ondertekend. Ghislaine Maxwell, de vrouw die wordt verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex-partner Jeffrey Epstein, zegt dat ze onschuldig is. De 58-jarige Britse is vandaag via een videoverbinding voorgeleid bij een rechtbank in New York. Haar advocaten willen dat ze tegen een borgsom van 5 miljoen dollar voorlopig vrijkomt... vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis. Maxwell werd vorige week opgepakt nadat ze maandenlang spoorloos was geweest. Ze zou meisjes hebben geronseld voor seks met Epstein en andere prominenten. Nieuwegein verbreekt per direct de vriendschapsband met de Poolse stad Pulawi. Reden is de eh, homovrije zone die de stad onlangs heeft ingesteld. LHBTI'ers mogen daar niet voor hun geaardheid uitkomen. Bijna een derde van de Poolse gemeente kent inmiddels dergelijke zones. De gemeenteraad van Nieuwegein vindt dat onaanvaardbaar. Er is een bezorgde brief naar Polen gegaan, maar daar is niet op gereageerd. De raad heeft nu unaniem een motie aangenomen om de vriendschapsband met Pulawi te verbreken. Het weer steeds meer opklaringen en op meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en valt nog een enkele bui. Vooral in het noorden en oosten. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Mm-hmm. Tell me at a time he worked with women's or shoes. Traveling throughout the South, spoke with tears of 50 years. How is, how is Doggedy? They would travel about. every chance a honky tonk hmm. for my drinks and tips. Most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. Then he shook it. Bojangles. call him Mr. Bojangles. Mr. miss Bojangles. Nogmaals een hele fijne goedemorgen bij ZFM Jazz van 10 tot 1. Dat was eh, het nummer Bojangles, Mr. Bojangles. En wel gezongen door eh, Jan Versteeg. Mr. Bojangles uh, is een nummer van Amerikaanse country muzikant Jeffrey Jeff Walker. En dat is in 1968 verschenen op het gelijknamige album. Het is door veel mensen vertolkt, waaronder ook eh, Robbie Williams, ook een popzanger. Maar ook van eh, iemand waarvan je dus absoluut niet verwacht. En dat is onze eigen Nederlandse Jan Versteeg, samen met Treintje Oosterhuis. Een, een, ander nummer wat ook door heel veel mensen is vertolkt is... Ehm, Take 5, die heb ik als volgende klaarstaan. En tweede uur staat ook eh, in het bijzondere eh, teken van eh, big band muziek. Nou is Take 5 niet echt een, een, big band muziek, maar ik vind het wel een heel pas nummer wat er toch wel bij past. En Take 5 is ook een jazznummer van het Dave Brubeck kwartet. Het is vrijwel de grootste hit van het kwartet en is te vinden op het album Time Out uit 1959. En daarnaast is het ook te vinden op de credits hits. Take 5 is een nummer dat is speciaal gespeeld, geschreven voor drums. En het bijzondere aan take 5 is dat het een, eh, een 5 kwartsmaat is. Mm-hmm. Thank you. Take 5 van het Dave Brubeck Concert. Het nummer is geschreven door de alt-saxofonist eh, Paul Desmond. Kenmerkend, zoals gezegd, voor het nummer is een 5 kwartsmaat soort... waaraan het nummer zijn naam ontleent, Take 5. En een uh, heldere, milieuze saxofoonpartij van Paul Desmond. Het nummer is vaak gecoverd en vaak gebruikt in, uh, film, muziek en andere dingen. Nou, ik... Eh, nee, eerst een wel welkom naar eh, al onze luisteraars... en zeker ook eh, naar onze buitenlandse luisteraars. En herzlich welkom zu onze deutsche Zuhörer. Ik ben froh dat je weer alle da seid en zuhört. en of course, for our listeners in England... very warm welcome. I'm glad you're listening. En ook natuurlijk tegen alle Nederlanders, Nederlandse luisteraars hier in Zandvoort en omstreken. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Marco. Je luistert naar ZFM Jazz van 10 tot 1. Het tweede uur van, van 11 tot 12 staat in het teken van een eh, Big Band. En ik heb een, eh, een, een, Big Band uitgekozen, of eigenlijk een groot orkest. En dat is het eh, Brussels Jazz Orchestra. En dat bestaat sinds de jaren 90, 1993 om precies te zijn. En ze treden op over de hele wereld en hebben een hele heldere klank...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 Live it long and live it fast you was a friend of mine. Jazz Orchestra met eh, The Killing of George. Zoals gezegd, eh, het tweede uur staat in het teken van een big band. En wat is nou eigenlijk een big band? Een big band is een uh, muzikaal ensemble. vooral geassocieerd met het spelen van jazzmuziek. En big bands werden bijzonder populair in de jaren 30 en 20. En in de jaren 40 van de 20e eeuw. En dit is ook de tijd, de tijd dat de eh, swing erg in opkomst was. Een big band bestaat gewoonlijk uit ongeveer 12 tot 25 muzikanten. En het bijzondere samenstelling van een big band is natuurlijk de combinatie van veel saxofoons, veel trompetten, veel trombones en een eh, hele mooie ritmesessie. En wie ook altijd eh, met een hele grote band en een groot orkest optreedt in deze formatie is Michael Bublé. Michael Bublé heb ik klaarstaan met het nummer Come Fly For Me. En Come Fly With Me is een nummer uit 1957, gecompenseerd bij Jimmy van Heusden. En het is speciaal geschreven voor eh, Frank Sinatra. Zoals gezegd, eh, Michael Duplay met Come Fly With Me. Let's take it nice and easy It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. En ik heb het verkeerde nummer opgezet. Het is niet uh, Fly With Me, maar Nice and Easy van Michael Bublé. Maar wel met een hele grote band met uh, saxofoons, trompetten en trombones. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. Cause nice and easy does it every time. course is to simply hold your horses. To rush would be a crime. Cause nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. One more time. Nou, zoals gezegd, uh, Nice and Easy van uh, Michael Bublé. Eigenlijk had ik gezegd, Come Fly With Me van Michael Bublé. Maar ik had de verkeerde plaat voorgezet, dus dat is mijn fout. Mijn excuses hiervoor. Ik zal de plaat zo later in dit uur nog draaien. Eh, we gaan gelijk door. Nee, we gaan niet gelijk door. We blijven nog even eh, babbelen. Want u kunt ook met mij babbelen. En trouwens, fijn dat u luistert op het eh, WhatsApp-nummer. Direct met de Zandvoort ZFM Studio op het nummer uh, 023 573 0393. En als u nog denkt van nou, ik, dit nummer wil ik ook wel graag horen zou ik zeggen, probeer het eens op 023 573 0393. En eh, de plaat die ik nu wel klaar heb staan, ik heb het zeker nog een keer gecontroleerd... is het Amsterdam Jazz Orchestra met Minor State of Mind. Amsterdam Jazz Orchestra met Finding the Way. Het album en het nummer Minor State of Mind. Zoals gezegd, eh, toen straks wilde ik een nummer eh, inzetten... wat niet helemaal gelukt is omdat ik het verkeerde nummer had voorstaan. Het is van eh, Michael Stephen Bublé, ook wel bekend als Michael Bublé. 1975 geboren, Canadees, woont in Canada en Italië. En wist je ook dat Bublé wereldwijd meer dan 25 miljoen platen heeft verkocht. Dat is echt ongelooflijk. Maar zoals gezegd, een bekend nummer, Come Fly With Me. Geschreven voor Frank Sinatra. En zoals eh, het eh, teken van de tweede uur hier op ZFM Jazz met mij. Mijn naam is Marco. In het teken van eh, big band muziek. En Michael Bublé treedt altijd op met grote bands.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 heb ik een nummer klaarstaan en dat heet... Fly Me To The Moon, we blijven dus wel vliegen. En dit nummer is geschreven door Bert Howard. En is ook al heel oud en is door heel veel mensen vertolkt. Maar onder andere door eh, een van de grootste deze aarde, Frank Sinatra.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 The buzzard tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, why choking me? Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, Your story's so touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. Ain't no good in jiving. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. i fly right. Robbie Williams met Straighten Up and Fly Ride. De, de, de volgende die ik klaar heb staan is eh, Dennis van Aarsen. Die hebben we al vaker gedraaid. We zijn een groot fan van eh, Dennis van Aarsen. Vooral omdat het een Nederlandse eh, jongen is. En hij is nog vrij jong. En ik vind ook dat de, de jazzmuziek ook wel een beetje verjonging kan gebruiken. Hij is geboren op 2 juni 1994 in Dordrecht. En hij woont tegenwoordig in Gooi. En, eh, hij treedt in Nederland op in de theaters met een hele leuke big band. En eh, hij vertolkt de jazzmuziek eh, op zijn eigen manier. Ik vind hem een erg sterk persoon. Zoals gezegd, Dennis van Aassen met een big band en Strawberry Moon. the skies are gray, ever colder, the winds get bolder. all night and day. I need to hold her. I never told her. Her smile warms my soul and tempers the cold when winter melts into spring. The strawberry moon needs no reason, just shows up in June. It kicks off the season, so now's a good time. clear. can't you see that I'm not good without you? Take my lips, I never use them. I take my arms, I want to lose them. Your goodbye, let me with eyes I cry how can I? the daunting hour. Ba da ba da dee da ba ya ba da da ba da dee da ba da Ba da ba da da dip a dip it out the Ba da ba da dee da ba ya ba da ba da sweet da ba ya ba da ba da. Band de Mexico. De Big Band de Jazz de Mexico. Een prachtige, prachtige heldere klanken met een eh, hele fijne eh, stem van de zangeres. Het is echt prachtig. Big Band Mexico is opgericht om de, eh, de jazzmuziek in Mexico te promoten. En ze hebben voornamelijk, is het ontstaan uit, kinderen die al in de jeugdbands speelden. Dus het is eigenlijk een hele leuke combinatie. Het bestaat al sinds de jaren negentig en ze zijn vrij populair ook over de hele wereld. Dus eh, ik vind het een lekkere klanken. We gaan nog even terug naar, eh, naar Nederland weer. Naar mijn grote vriend eh, Dennis van Azen. Die heeft een, een single uitgebracht. Dat is al een tijdje geleden. En het is ook wel leuk om te zien dat je dus een, een popnummer... wat geschreven is door Anouk en ook gezongen is door Anouk. Dat heet Modern World. is helemaal gearrangeerd op jazz en helemaal zeker op big band muziek. Zoals gezegd Dennis van Azen met Modern World met een prachtige big band. way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hail, hail, modern world. Hell, to all your boys and girls. hell, hell, the color green. I say hell to what I've seen and hail this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys With someone else, the better it gets, boys Do you have a purpose in your life Besides cheating on the wife For fuck's sake, show some sense And hell Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head. Dennis van Azen met eh, Modern World. Met een prachtige big band op de achtergrond. Eh, het is echt fantastisch. Dennis van Azen eh, heeft vorig jaar ook een theatershow of een theaterproductie gehad door heel Nederland. En dat trad hij op met de Bosco uh, Big Band. Echt een prachtige big band ook, Nederlands. Echt onwijs leuk. Ik hoop dat, die gauw weer, dat de theaters gauw weer open gaan en dat we weer naar theater kunnen om zulke prachtige mooie producties te kunnen bezoeken. Eh, we zijn al bijna aan het einde gekomen van het tweede uur. Het tweede uur wat helemaal in het teken stond van uh, big band muziek. Big band eh, muziek wat populair is geworden in de jaren 20, 30, 40... toen de swing in opkomst was in zeg maar begin vorige eeuw. Een big band is altijd samengesteld uit trompetten, trombones en saxofoon. Dus eigenlijk een hele mooie combinatie tussen hout en, en koper met een ritmesessie... En eh, wie ook heel vaak opgetreden heeft met een eh, big band is eh, Tony Bennett.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 I spend my days wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. Amy Wijnhuis. Bedankt voor het luisteren van deze tweede, dit tweede uur van Jazz of ZFM Radio uit Zandvoort. Mijn naam is Marco. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Het derde uur van 12 tot 1 gaan we helemaal wijden aan, uh, aan de funkmuziek. Iets moderne jazzversie. Maar we gaan er toch nog even uit eh, met het laatste nummer wat ik u graag wil brengen. Ook een prachtig big band nummer.